Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft eerder deze week waarschijnlijk mosterdgas gebruikt in Irak. Volgens de Wall Street Journal werd het giftige gas ingezet tijdens gevechten met Koerdische strijders. Het zou voor het eerst zijn dat IS mosterdgas heeft gebruikt. In Bangladesh zijn twee mannen opgepakt voor de moord op een blogger vorige week. De verdachten zouden lid zijn van een verboden islamitische groepering. Die organisatie zou ook verantwoordelijk zijn voor eerdere aanvallen op bloggers in Bangladesh. De man die vorige week het slachtoffer werd stond bekend om zijn seculiere opvattingen. Hij is al de vierde blogger die dit jaar is vermoord. Elitetroepen van het Amerikaanse leger zijn gewond geraakt toen ze werden geraakt door bliksem. Ze waren op dat moment bezig met een training hoe ze zich moeten beschermen tegen blikseminslag. Onder de gewonden zijn negen studenten en twee instructeurs. Een aantal andere studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht konden vrij snel naar huis. In Amsterdam is kunstenaar Jan Montijn overleden. Hij werd vooral bekend met schilderijen die zijn geïnspireerd op de oorlogen waar hij getuige van is geweest. Zijn werk is onder meer te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam en het MoMA in New York. Jan Montijn is 90 jaar geworden. Het noodweer dat over het land is getrokken heeft op verschillende plekken tot overlast geleid. In Zeeland en Brabant kreeg de brandweer veel meldingen van wateroverlast. Ook automobilisten hadden last van de zware regen en onweersbuien. De A44 richting Den Haag was bij knooppunt Burgerveen korte tijd dicht omdat er een boom op de weg was gevallen. Ook de A20 was enige tijd afgesloten bij Hoek van Holland omdat er water op de weg lag. Het weer, enkele buien, maar in het zuiden wordt het langzaam droger. Overdag af en toe zon, later op de middag opnieuw buien met kans op onweer.